Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten gaan dit weekend extra plekken regelen voor asielzoekers. Er zijn al zo'n 300 tijdelijke plekken toegezegd. Dat zei de staatssecretaris van Asielzaken na het eerste overleg met het nieuwe crisisteam voor asielopvang. Eerder vandaag maakt het kabinet bekend dat dit team is opgericht, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Nu gaat het kabinet het dus nog iets meer naar zich toe trekken. Er wordt in zo'n crisisoverleg vergaderd door eh, de staatssecretaris van Asielzaken, de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Wonen. In de hoop eh, eh, met de burgemeesters eh, tot oplossingen te komen. Er is al maanden een groot tekort aan opvangplekken. Maandag moet het kabinet een plan klaar hebben voor een vaste oplossing voor de komende maanden. Een vrouw van 24 uit Amersfoort is overleden na huiselijk geweld. Eerder deze week moest de vrouw gereanimeerd worden... en is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze vandaag overleden. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekendgemaakt. Een man van 26, waarschijnlijk haar vriend, is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. Voetbalster Lieke Martens heeft voor drie seizoenen getekend bij Paris Saint-Germain. Gisteren maakte ze bekend dat ze vertrekt bij Barcelona, waar ze vijf seizoenen speelde. Met de club werd ze drie keer landskampioen, won ze vier keer de nationale beker... en vorig jaar won de club ook nog de Champions League. 26 schoolteams kwamen vandaag in actie tijdens het NK schoolvoetbal. Ze streden allemaal voor die ene titel, het beste schoolvoetbalteam van 2022. Tijdens de finales kwam ook bondscoach Louis van Gaal kijken. Dat was voor de coach en de kinderen erg bijzonder. Eh, heel speciaal, want het is een hele speciale voetbalman. Ja, hij was vroeger een van de beste. Ja. dat is fantastisch. Hè? Als je eh, ziet dat, dat eh, zij toch zoveel om je geven. Want ja, dat doen ze in feite. En allemaal die, die vriendelijke lach op dat gezicht. In totaal deden aan het toernooi zo'n 300.000 kinderen mee. Het weer nog. blijft lang warm vanavond. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Morgen kan het in het zuiden wel tot 35 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wordt nog langzaam gereden over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwmeer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. 10 minuten op oponthoud de andere kant op op de A4 richting Den Haag bij Rolof 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A10 Zuid eh, vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer file na een ongeluk.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 I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy.